Door de harde wind sloeg het vuur snel over. Uiteindelijk zouden 14 auto's verloren zijn gegaan. De oorzaak van de brand in Waverveen is niet bekend. De VS dreigt met sancties tegen Duitse bedrijven... vanwege de aanleg van een Russische gaspijpleiding. Die pijpleiding, Nord Stream 2, wordt aangelegd in de Oostzee. De Duitse krant Bild am Sonntag citeert uit brieven... van de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Die waarschuwt dat bedrijven die betrokken zijn bij de Russische energie-export... in een sector werken die door sancties kan worden getroffen. Eerder waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland... dat er sancties dreigen voor Nederlandse bedrijven. In Mainz in Duitsland heeft een man een zwangere vrouw neergestoken. De baby kwam om het leven, de vrouw raakte zwaar gewond. De Poolse vrouw lag in Mainz in het ziekenhuis en kreeg bezoek van een Afghaanse man. Ze kregen ruzie en de man stak op haar in. Hij sloeg op de vlucht, maar hij is gearresteerd. In het middenwesten van de Verenigde Staten heeft winterweer aan zeker vijf mensen het leven gekost. Ze kwamen om bij verkeersongelukken in Missouri en Kansas. Door hevige sneeuwval waren er honderden ongelukken met ook nog tientallen gewonden. Veel snelwegen moesten worden afgesloten. De vliegvelden van St. Louis en Chicago gingen voor een deel dicht. Tientallen vluchten werden geschrapt. Dan het weer nog geleidelijk droog en af en toe een bui.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 Vandaag de zoveelste aflevering, samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met natuurlijk van alles wat uit de platenkast en, zoals beloofd, veel Nederlandse artiesten. Wij begonnen natuurlijk met de eh, onvergetelijke tune van het nog meer onvergetelijke trio Mulder en Mulder. How do you like your eggs in the morning? En eh, we gaan vandaag eh, het programma vullen, zoals gezegd, met van alles wat... zoals het Duitse groepje van Ziggy Gerhard, Let's Do It, een compositie van Cole Porter. Ja, dat was Ziggy Gerhard. Let's do it. In Groningen is in de jaren 80 een groep opgericht. Een studentenorkest. En ehm, die noemden zich de IF. De IMF Jazzband. En die hadden zangeres Lisbeth de Jong aangetrokken. En daar gaan we naar luisteren. Naar het de standard Lullaby of Birdland. maar dat is, eh, eh, heel veel van de jazznummers zijn erop gebaseerd. Allemaal op de blues, de hopeloos blues... waar allemaal de droefheid van afstraalt. Dat gaat over de treurwillig... waaronder alle bedroefde mensen willen plaatsnemen. En eh, de veelzeggende titel is Willow Weep For Me.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 Hij eh, je hoort op de achtergrond het orkestje, eh, de begeleiding, een, een, intro maken. En hij brabbelt en praat tegen het publiek. En feilloos op het juiste moment gaat hij over tot de song At Last. We want to offer a few of the songs for you right now. See if it meets with your approval, okay? The title song of the album, in which on the album itself we have a lady doing it with us, Diane Reeves. We're doing a duet. So you just have to imagine that she's here tonight, you know. At last, my love has come along. My lonely days are over. And my life is like a song. are blue. My heart was wrapped up in clover the night I first looked at you. I found a dream that I could speak to, a dream that I, I could call my own. I found the thrill gonna press my cheek to a thrill that I, I have never known. You smile, and then the spell it was cast, and here we are me to a dream that I, I, I can call my own. I found a thrill I'd love to press my cheek to, a thrill that I, I, I have never known. You, you, you smile, and then the spell it was cast, and here we are Jarvis, een eh, trompetist Amerikaan... director of the Jazz Studies... en de Bob Cole Conservatory... at California State University, Long Beach. Zo, wat een visitekaartje gaat die man hebben. We gaan naar de trompet van Muxi Spania. En die gaat een prachtig blues spelen. De Tin Roof Blues. my everlasting love. Need you by my side, Girls, to be my pride. You'll never be denied, everlasting Jamie Cullum live op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Uh, luisteraars, vanmiddag hebben wij in de krocht... Jazz in Zandvoort gaat weer van start. Ik citeer uit de Zandvoortse Courant. Een nieuwe reeks jazzconcert in Theater de Krocht gaat vandaag van start. Na enkele maanden afwezigheid heeft bassist en organisator Erik Timmermans... de draad weer opgepakt en een spetterend kwartet kunnen contracteren. Niemand minder dan Deborah Carter... Deborah Carter, gaan we zeggen... komt eh, vandaag naar Zandvoort... voor de aftrap van het nieuwe seizoen Jazz in Zandvoort. Een Amerikaanse is zij die al lang in Nederland woont... en al vier keer eerder heeft opgetreden in het Zandvoortse Theater. 2016 voor het laatst. Vandaag begeleid door Jean-Louis van Dam, slagwerker Gijs Dijkhuizen... en natuurlijk Erik Timmermans op de contrabas. Half drie start het. De zaal is open vanaf twee uur. Entree 15 euro. Prachtig concert, hoge kwaliteit. Ik zou u zeer aanraden daarheen te gaan. Want de akoestiek, de ambiance en de sfeer is uitstekend meer dan uitstekend. We gaan nu over naar het orkest van Glenn Miller. Ja, die is al lang dood. Het orkest bestaat al eh, van voor de oorlog. En ehm, de erven die hebben de rechten eh, aan een beperkt aantal mensen eh, overgedragen. Waaronder Will Selden. En er toeren dus op dit moment meerdere Glenn Miller orkesten eh, door de wereld... waaronder het orkest geleid door Wil Salden. En eh, deze groep, die met succes door heel Europa toert... die heeft eh, niet alleen allemaal composities van... Uh, van Glenn Miller en stukken die Glenn Miller destijds speelde... maar ook modernere dingen. En de bezetting is dan nagenoeg geheel Nederlands. Een van de jongens die daar ook in speelde... is eh, bijvoorbeeld de Loet van der op de trompet. Ehm, ja, ik ga wat laten horen. En dat is eh, Begin the Begin, een nummer van Cole Porter. orkest directed by Will Selden. De laatste stukjes van het eerste uur CFM, CFM Jazz op zondag... die wijd ik met liefde aan Bart Bones. En de Bones staat voor trombones. En Bart is Bart van Lier... die met ehm, vier andere trombonisten... Bart van Lier, Bert Boeren... Eh, Martijn Sohier en Erik van Lier, bastrombone. Kees Slinger op de piano, James Long en, eh, op de bas en John Engels op het slagwerk. Die hebben een eh, project, Bart Bones. En het zijn slechts eh, vier blazers, maar het lijkt wel of er een heel orkest achter zit. Het is fantastisch gearrangeerd en het is een feest om naar te luisteren. Ik heb twee stukjes op de draaitafel... Het eerste is eh, een stuk waarbij gezongen wordt door Sylvia Droste. En dat is... Ehm, ja, dat is een heel mooi stuk. En dat heet Growing Up. There was a time when I couldn't deal with the very beauties of life. I would not use my many abilities. I didn't know how to strive. Yes, I would surely listen to others. Take their advice willingly. So I would sing their songs, their melodies, but they were not really me. Then came the point of no return.